12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland en Frankrijk zijn bereid elke vierde migrant... die over zee in Italië aankomt, op te nemen. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer... in een Duitse krant. Seehofer zei dat de gesprekken nog lopen. Het voorstel zal later deze maand op Malta... aan EU-collega's worden voorgelegd. Het kabinet heeft van de zomer een Amerikaanse aanbod afgeslagen voor hulp... bij het terughalen van Nederlandse Syriëgangers. Dat hebben de ministers Blok en Grapperhaus geantwoord op Kamervragen. Het ging om tien vrouwen en hun kinderen. De landelijke netbeheerder Tennet komt deels mogelijk in Duitse handen. Het bedrijf is op zoek naar een partner... omdat de energietransitie om investeringen vraagt... Tot 2028 is er naar verwachting zo'n 35 miljard euro nodig. Tenet is eigendom van het ministerie van Financiën... en is sinds 2010 ook beheerder van bijna de helft van het Duitse hoogspanningsnet. De Hongaarse schrijver George Conrad is overleden. Hij was behalve schrijver een boegbeeld van de Hongaarse dissidentenbeweging... ten tijde van de Hongaarse communistische dictatuur. Een bekend boek van hem is Tuinfeest. Conrad was 86 jaar. Een Canadese bobsleekampioene wil via de rechter een overstap van Canada naar de Verenigde Staten afdwingen. Kylie Humphries daagt Canadese bobslee- en skeletonbond voor de rechter... omdat de bond in haar ogen verzuimt serieus onderzoek te doen... naar intimidatie en discriminatie binnen de nationale selectie. Ze zegt dat ze niet serieus wordt genomen en gedwarsboomd. De tweevoudige Olympisch kampioene hoopt in 2022 als Amerikaanse mee te doen aan de Olympische Spelen in Peking. Het weer. Vannacht kan een mistbank ontstaan.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 Yeah. Everybody. <laughs> Yeah, it's a party. Yeah. Yeah. Tonight I'm gonna change the world. I'm partying with the hottest girls. I'm looking for a model chick about five foot ten with her hair and curls and a body like Beyonce to put it on me. While well, she's shaking it right, making me sweat every step of the way, so I know where I'll be by the end of the night. Like, uh, we get sexy, cause the sex with me is like a recipe. So I'm scraping a plate in a fresh class bag, listening to my hot club. I'm like royalty. She's spoiling me up in Central Pay to keep boiling me. Cause the party too hot up in MIA. But we partying every day, baby. looking for somebody special tonight, cause I swear, shorties be eating me up. My life is a party, so tonight we gon' party and die on the dance floor. I wake up tomorrow in Vegas, cause baby, that's just what I asked for. See, I'm a working man with a working plan, and it's working, baby. I went from nowhere to somewhere in just one year, and everyone thought I was crazy. But now we're in Giza, in Ibiza, in Miami, and Rio.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 You gotta operate the easy way. Put your maiden in a sleazy way. Sell it back to the king. Alright, well that's the way it is. start making some changes. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still, I see no changes. Can't afford to get a little peace. There's war on the streets and a war in the Middle East.